Mark Visser met het NOS-journaal. Het president is de eerste grote internationale kranteninterview. De Britse Times en de Duitse Bild spraken hem in de aanloop naar zijn inauguratie aanstaande vrijdag. Volgens Trump leidt Rusland onder de sancties die werden ingesteld na de annexatie van de Krim. Trump heeft ook kritiek op de Duitse bondskanselier Merkel. Hij noemt haar vluchtelingenbeleid rampzalig. Volgens Trump was voor veel vluchtelingen uit Syrië opvang in de regio beter geweest. Een vredesconferentie in Parijs is afgesloten met een oproep voor een snelle hervatting van het overleg tussen Israël en de Palestijnen over een twee-staten-oplossing. Er deden ruim 70 landen en organisaties mee. Israël en de Palestijnen waren er zelf niet bij. Dat was voor Groot-Brittannië mede aanleiding om zich niet achter de slotverklaring te scharen. De Britten hekelden ook de timing, zo kort voor de machtswisseling in Washington. In Heerlen hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor de jongen van 15 die een week geleden zelfmoord pleegde. Na afloop werden bloemen gelegd. In de tocht werden ook borden meegevoerd met leuzen tegen pesten. De jongen die zelfmoord pleegde was het slachtoffer van pesterijen. Het weer, vannacht blijft het zo goed als droog en het vriest. Het wordt min 1 tot hier en daar min 8 graden... met vooral het oosten en zuidoosten kans op dichte mist. Die mist kan overdag in Brabant en Limburg hardnekkig zijn.